om de mislukte aanslag van eerste kerstdag te voorkomen. Een Nigeriaan probeerde toen op een vlucht van Amsterdam naar Detroit explosieven tot ontploffing te brengen. Door ingrijpen van een Nederlandse passagier kon dat worden voorkomen. De president had eerder al gezegd dat hij vindt dat de veiligheidsdiensten hebben gefaald. Gisteren deed hij dat opnieuw tijdens zijn eerste toespraak van dit jaar in het Witte Huis... na overleg met zijn veiligheidsstaf. Volgens Obama waren er genoeg achtergronden over de Nigeriaan bekend... maar werd die informatie onvoldoende gedeeld. Obama eist dat de diensten nog deze week met maatregelen komen om een herhaling te voorkomen. Naar aanleiding van de mislukte aanslag stoppen de Verenigde Staten voorlopig met het overbrengen van gevangenen van Guantanamo Bay naar Jemen. In de gevangenis op Cuba zitten nog meer dan 80 jemenitische verdachten. De Nigeriaan die op eerste kerstdag het vliegtuig probeerde op te blazen... heeft gezegd dat hij door Al-Qaeda in Jemen was getraind. Obama probeert Guantanamo Bay al een jaar te sluiten... maar omdat Amerika bang is dat verdachten bij terugkeer in Jemen... zich weer aansluiten bij militante groepen... blijven de Jemenieten voorlopig op Guantanamo Bay. De bestuurder van een taxibusje is gisteravond in Bokstel om het leven gekomen bij een botsing met een trein. Twee passagiers hebben de aanrijding overleefd. De 74-jarige chauffeur kwam op een overweg met de bus vast te zitten op het spoor. Vermoedelijk had het busje geen grip meer door de sneeuw. De passagiers, twee vrouwen van 19 en 21, zijn uitgestapt en hebben nog geprobeerd de taxi weg te duwen, maar dat lukte niet. De bestuurder kon niet meer op tijd uit het busje komen. Het weer langs de kust, mogelijk sneeuw. Het is rond 0 graden in het westen en min 6 of min 7 in het oosten. Lokaal komt mist voor. Overdag blijft het licht vriezen, er is wat zon en aan zee kan het sneeuwen.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 Don't give up on a sign. No, we can still come through. I really lost my head last night. You've got a right to start. so Don't give up on us, baby. Lord knows we've come this far. Can't we stay the way we through still worth one more try. I know we put a last one by just for a rainy evening when maybe stars are few. Don't give up I know we can still come. This pretty world is getting out of hand. So tell me how we failed.